Dielke met het NOS Journaal. De Eurogroep is vanavond na anderhalf uur overleg over Griekenland weer uiteengegaan. De ministers van Financiën zijn alleen bijgepraat over de situatie. Eerder vandaag voerde de Griekse premier Tsipras zes uur lang overleg met de geldschieters. Maar het lijkt erop dat de verschillen eerder groter dan kleiner zijn geworden. Mogelijk praten de Grieken en de geldschieters vannacht nog verder. Maar het kan ook zijn dat het overleg pas morgen wordt hervat. Morgenmiddag komt de Eurogroep weer bijeen. De Tweede Kamer is tegen een bindend studieadvies voor tweede en derdejaars studenten. Een meerderheid vindt dat niet passen bij het leenstelsel dat vanaf september de basisbeurs vervangt. Als studenten hun studie zelf betalen, kun je ze niet na twee of drie jaar wegsturen als ze te weinig studiepunten hebben, vinden PvdA, CDA, SP en D66. De opgestapte burgemeester van Bussum heeft niet op grote schaal gefraudeerd met declaraties. Uit een onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat veel beschuldigingen aan het adres van oud-burgemeester Heijman ongegrond waren. Wel is Heijman slordig geweest en had hij transparanter moeten zijn, staat in het rapport. De Britse premier Cameron is bereid meer te doen om het vluchtelingenprobleem in Calais aan te pakken. Nu geven de Britten en de Fransen elkaar de schuld van de aanhoudende vluchtelingenstroom. Maar volgens Cameron heeft het geen zin om met de vinger naar elkaar te wijzen. Daarom is hij bereid meer te doen als de Fransen daarom vragen. Jahar Tsarnaev heeft spijt betuigd voor de bomaanslag op de marathon in Boston. Hij deed dat tijdens de zitting waarin zijn doodvonnis formeel werd bekrachtigd door de rechter. Tsarnaev zei dat hij spijt heeft van de levens die hij heeft genomen en van het lijden dat hij heeft veroorzaakt. Hij had nog niet eerder publiekelijk zijn medeleven betuigd. Het weer vannacht is het droog, minima tussen 10 en 15 graden.